Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Jordaan gehaald naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij eist dat een Israëlische ambassadebeveiliger wordt vervolgd voor de dood van twee Jordaniërs afgelopen zondag in de Israëlische ambassade in Amman. Toen de beveiliger terug was in Israël werd hij door Netanyahu hartelijk ontvangen en zelfs omhelst. De Jordaanse koning noemt dat een provocatie en waarschuwt dat de relatie tussen de landen in gevaar is. Volgens Israël had een van de Jordaniërs, een jongen van 16, de beveiliger aangevallen met een schroevendraaier. De man die tijdens de avondspits in een Amsterdamse metro werd doodgestoken was een Amsterdammer van 38. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte die vastzit is een man van 27, ook uit Amsterdam. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Het slachtoffer werd doodgestoken bij de halte Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost. Veel reizigers zagen het gebeuren. De verdachte probeerde te vluchten, maar hij werd in het metrostation al opgepakt. Het station was urenlang afgesloten. De Venezolaanse regering heeft een demonstratieverbod afgekondigd... in de aanloop naar de verkiezingen zondag. Het verbod gaat de komende dag in. Zondag kiest Venezuela een volksraad die een nieuwe grondwet moet opstellen. De oppositie protesteert daartegen. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn... en dat president Maduro de nieuwe grondwet zal gebruiken om een dictatuur te vestigen. In Venezuela wordt sinds woensdag een 48-uur staking gehouden. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie vielen zeker drie doden. De A2 bij Amsterdam is hoogstwaarschijnlijk ook tijdens de ochtendspits nog dicht. De snelweg werd de afgelopen dag tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel gesloten... nadat het asfalt daar was verzakt door boorwerkzaamheden. Het asfalt wordt nu weggevreesd om de schade eronder te bekijken.